De politie, gemeente en justitie hebben dat besloten... omdat een groep jongeren de afgelopen tijd overlast heeft veroorzaakt. Gisteravond werden elf jongeren opgepakt vanwege een vechtpartij bij de recreatieplas. Er komen vier extra strandwachten en zes à acht buitengewoon opsporingsambtenaren om de situatie bij de plas in de gaten te houden. Ook krijgt de groep die overlast veroorzaakte een gebiedsverbod. Ze mogen voorlopig niet meer bij de Harijnse plas komen. De nieuwe Iraanse president Rouhani is vastbesloten om de problemen met het Westen over het Iraanse nucleaire programma uit de wereld te helpen. Dat zei hij op een persconferentie. Rouhani wil tegemoetkomen aan de internationale zorgen over het nucleaire programma, maar wel met behoud van de rechten van Iran. Als de Amerikanen goodwill en respect tonen, staat de weg voor onderhandelingen open, zei Rouhani. In Bergen-op-Zoom heeft de brandweer een vrouw bevrijd uit een gat in haar achtertuin. De grond was plotseling verzakt, waardoor een gat ontstond van 2 bij 1 meter breed en 1 meter diep. Het lukte de vrouw zelf niet meer om uit het gat te klimmen. Vermoedelijk is het gat ontstaan door een tuinslang van een van de buren, waar al dagenlang water uitkwam. De grond raakte daardoor verzadigd en dat leidde tot de verzakking. In Hattem in Gelderland is een jongen van acht meerdere keren geslagen en geschopt door een man van in de 50. Het jongetje had de man die samen met de vrouw langs fietste nat gespoten met een waterpistool. Stel stopte en sprak de jongen daarop aan. Daarna sloeg en schopte de man de jongen, waarna het stel weer op de fiets stapte en vertrok. De politie is op zoek naar getuigen. Het weer, wolkenvelden, maar ook wat zon. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. Het wordt dan 21 graden. Vanaf donderdag weer met wat meer zon, maar het blijft licht wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen en Knopend Muidenberg 6 kilometer. Heeft te maken met de file op de A6 Amsterdam richting Lelystad. Er staat tussen Knopend Muidenberg en Almerepoort 2 kilometer. Zijn twee rijstroken dicht. Vanmiddag kwam daar zand op de weg. Ook het wegdek is beschadigd. Dat wordt nu gerepareerd. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor het Knopend Diemen staat 2 kilometer.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 And it goes a light, a la la la la a la la la la a la la la light, a la la la light, a la la la light, a la la la light, a la la la la.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 Hola. that's right. I get so excited. I try, but I can't it. you're dancing real close. real, real slow. You know what you're doing, don't you? You're making it hard for me. all the songs on you requested. You're dancing like you're naked. Oh, it's almost like we're sexing lying. No, I can't deny it, but I know you flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did.